Rijbaan Duitse van de agens tussen B Groningen en Winschoorstaten. Nee, snelheid 9 tussen de controles knopend de en Aangekel en valbondig te opweg. A7 tot zo Groningen de verkeer Duitse informatie tussen Groningen en Winschoten. En de A15 Gorkum-Nijmegen tussen de knooppunten de Deil en Valburg.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 Daardoor kan er nu een referendum komen waarvoor die partij al jaren pleit. Ook de Schotse Groenen wonnen veel zetels en ook die partij is voor onafhankelijkheid. Schotland maakt sinds 1907 deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Het is ongeveer twee keer zo groot als Nederland en heeft ruim 5 miljoen inwoners. Ook vandaag komen uit Syrische steden berichten over arrestaties. In de oliestad Banias zijn volgens activisten 200 mensen opgepakt. Onder hen is een jongen van 10. Zijn arrestaties zou bedoeld zijn om zijn ouders te treffen. Gisteren rolden Bania's binnen die de havenstad van de buitenwereld afsloten. Vandaag gingen honderden militairen met tanks en panzerwagens de stad Tafas in. Ook werden wijken in Homs in het midden van het land bestormd. In Tafas zouden bij Rassia's tientallen jongeren zijn opgepakt. Britse gevechtsvliegtuigen hebben bij de Libische havenstad Sirte raketinstallaties van het leger vernietigd. Volgens het Britse ministerie van Defensie was het bombardement bijzonder succesvol. Het Libische leger heeft alleen verouderde raketten uit de Sovjet-tijd en installaties voor skutraketten. Uit de havenstad Misrata komen opnieuw berichten van het leger dat Gaddafi zich niet aan de regels houdt. Zo zouden er in de haven van Misrata mijnen zijn gelegd door helikopters die voorzien waren van Rode Kruis of Rode Halve Maantekens. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Van het einde van de middag is er in het westen kans op een regen- of onweersbui. Morgen kan er opnieuw een bui vallen en wordt het een graad of 22. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.